Correspondent Rudy Bauma was ook aanwezig bij het Correspondence Dinner en zag het allemaal gebeuren. We hadden net het voorgerecht op en eh, toen hoorden meerdere collega's inderdaad die schoten waar je het net over had. Waarop de Secret Service naar binnen stormde met heel veel mensen en iedereen onder de tafels dook. En dan moet je het uh, moet je denken aan een zaal met echt eh, enorm veel mensen. Zeker duizend, ik denk nog wel een stuk meer. Mhm. Ehm, dat heeft een tijdje geduurd. Eh, en vervolgens werd nou ja, Trump en allerlei andere politici die hier ook zijn naar buiten geleid onder bewaking. De schutter wist het hotel binnen te komen waar het diner was, zei Rudy Bauma dus. Die schutter is wel verbazingwekkend genoeg doorgedrongen tot het gebied na de beveiligingspoortjes. Eh, dus tot in de kelder. Uh, dan zijn er eigenlijk alleen nog maar een paar treden naar beneden die je moet nemen voordat je in de grote balzaal komt waar eh, het daadwerkelijke White House Correspondence Dinner plaatsvindt. Dus het is toch wel heel verbazingwekkend dat dit überhaupt heeft kunnen gebeuren. De schutter is neergeschoten, maar heeft het overleefd en hij wordt morgen voorgeleid. In Goes heeft de politie vannacht iemand neergeschoten. Het is nog niet precies bekend wat daaraan vooraf ging. Volgens de politie Zeeland voelde een agent zich genoodzaakt om te schieten. De politie heeft niet gezegd hoe die persoon eraan toe is... en de Rijksrecherche doet onderzoek. Bij een aanslag op een bus in het zuidwesten van Colombia zijn 13 mensen omgekomen en 38 anderen raakten gewond. De commandant van het Colombiaanse leger zegt dat het om een terroristische daad gaat. Er komen toch geen gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten dit weekend. President Trump zei dat aan het begin van de nacht, nog voor het schietincident. Trump noemde tijdverspilling om gezanten nu te laten onderhandelen met Iran. Het weer, volop zon, maar vanmiddag ook wat sluierwolken. Het wordt 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Koningsnacht is er dan een mix van wolken en opklaringen.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 I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna. you're with him, you meet, and neither one of you even know it hit him. Got that warm, fuzzy feeling, get him chills, used to get him. Now you're getting fucking sick of looking at him. You swore you'd never hit him, never do nothing to hurt him. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit him. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit him, throw him down, pin him. So lost in the moments when you're in him, it's the phrase that's the cold, break, controls your boat. So they say it best to call you separate ways.